Een meerderheid van de Kamer wilde dat het kabinet niemand stuurde... vanwege de mensenrechten schendingen in het land. Maar volgens premier Rutte is dat juist een reden om te gaan... zei hij tegen mijn collega Albert Bos. Ook voor de mensenrechten is het van belang dat je niet de banden doorsnijdt... maar ook gebruik maakt van de plekken die er zijn, bijvoorbeeld van WK... om juist ook dat soort zaken aan de orde te kunnen stellen. En toch, ik stel me even heel hard... maar u staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar ja, bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Daar zijn een gesprekken ook, over aan de gang met de Qatari. Eh, maar nogmaals, eh, als je niet erheen gaat, kun je de gesprek ook niet voeren. Rutte sluit niet uit dat ook de koning komt kijken bij wedstrijden van Oranje in Qatar. In Ecuador is een vliegtuig in een woonwijk neergestort. Van de drie passagiers in het vliegtuig zijn er twee omgekomen. In de woonwijk zijn geen bewoners of huizen geraakt. Wel brak er een flinke brand uit. Superveel kinderen in Nederland hebben astma. Als je het vergelijkt met de rest van Europa is het nergens zo erg als hier. Staat in de Kids Rights Index, een soort ranglijst over kinderrechten. Het komt door luchtvervuiling. Alles bij elkaar staat Nederland in het lijstje op plek 4. Bijvoorbeeld doordat alle kinderen hier naar school kunnen. En het ei bij Amsterdam wordt omgeploegd door archeologen. Ze zijn er op zoek naar scheepswrakken van zo'n 450 jaar oud. Die schepen zonken tijdens de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden. En hoewel er tientallen wrakken op de bodem liggen, is het een hele klus om ze te vinden. De onderzoekers zetten vooral drones in met infraroodcamera. Kijk, hier zie je de laag nog allemaal mooi doorlopen. Maar hier houden ze dan op. En hier zie je iets rondslopen. En dan weet je van, ja, dat is een verstoring van de natuurlijke bodem. Dus daar moet een object liggen. Met de actie willen archeologen de geschiedenis van de stad beter in kaart brengen. Het weer, veel zon en een gaat of 15 vandaag. Morgen trekt er vanuit Zeeland regen over het land. Daarna komt de zon weer tevoorschijn. En het wordt dan tussen de 16 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A2 staat nog file van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen. Door een vrachtwagen met pech zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.